7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet neemt voorlopig geen besluit over het inzetten van Nederlandse F-16's boven Syrië. De situatie in het land is door de Russische luchtaanvallen nog complexer geworden dan die al was, zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. In Parijs zijn gesprekken begonnen tussen bondskanselier Merkel, president Hollande en president Poetin over een politieke oplossing voor het conflict in Oekraïne. Maar de recente militaire acties van Rusland in Syrië zullen daar ook aandacht vragen. Moskou is begonnen met luchtaanvallen op Syrië en valt vooral de gematigde oppositiepartijen aan die door het Westen worden gesteund in hun strijd tegen president Assad. Rusland is een bondgenoot van Assad. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor een levensgevaarlijke ecstasypil. Die is door het hele land verspreid. Achterop staat een vals logo van het Amsterdam Dance Event. De pil bevat twee keer zoveel van de stof MDMA als er normaal in zit. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen. Vier mannen die op grote schaal mensen hebben opgelicht via internet zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Via computervirussen stalen ze geld van bankrekeningen van hun slachtoffers. Ze maakten deel uit van een groep die wereldwijd naar schatting minstens 2 miljoen euro heeft buitgemaakt. In Nederland werden voor zeker tienduizenden euro's gestolen. De mannen kregen straffen van twee jaar tot drie jaar en drie maanden. Minister Blok gaat in leegstaande gebouwen van het Rijk woningen voor vluchtelingen maken. Steeds meer asielzoekers met een verblijfstatus moeten nu wachten voordat ze uit een asielzoekerscentrum naar een reguliere woning kunnen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zo'n 80.000 vierkante meter beschikbaar, bijvoorbeeld in leegstaande kantoorpanden, kazernes en gevangenissen. Het weer, Vanavond en vannacht blijft het droog. In het noorden kan mist voorkomen. Morgen eerst zon, later vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar het blijft wel droog. Temperatuur rond de 19 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files lossen nu vrij snel op. Alleen op plekken waar ongelukken gebeurd zijn, daar gaat het nog niet zo goed. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld 11 kilometer file met een vertraging van een half uur. Er is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk op de A30. De A30 tussen Barneveld en Ede is dicht bij Lunteren. Daar is een vrachtwagen door de middenberm gereden en gekanteld. Verkeer richting Ede-Arnhem kan omrijden via Apeldoorn over de A1, de A50 en dan de A12. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Diemen 11 kilometer file. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Hooggraven 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N201 uit Horen richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen 3. De N236 Weesp richting Hilversum 2 kilometer voor Driemond en de andere kant op 3 kilometer.